dekken nakken. zie we s'avonds zo her dat nee had lakken. een jaloers kort aan het wrakken. Zijn niet verwonderd dus dat je band wat stekken. Ik ben een dekken nakken. zie we zelf zo her dat nee had lakken. een jaloers kort aan de wrakken. Zijn niet verwonderd dus ook je band wat stekken. Ik ben ik in zijn mijn krak zat. Maar de blauwe velen hebt u mak. Maar van in een dak omdat de witte visken met mijn pantjes staart En in de daart klinkt er niet mijn afloop voor u stort. Ik voel het vooral lastig, maar mijn stinkende de naast me De lastige dat mijn tanden kusten, wat ik niet meer paarsne Als voorneem voor die jaar, was er een mijn schoonmaar Moet ik je die misschien of wacht ik je, um, net dat maar Zeg wat moet je verdienen, of zie je waar misschien Of moet je nou met mijn mensen des van vier ik dat overdien Of anders moet je onderaan tafel offline zijn we willen level 10 I was zien, het alweer een woordje Schizofreen zonder dat ik het weten Het zijn keurig dat ik zo willen drinken en eten Vechten voor mijn delen, letten op de meter Van op 14 naar 10 We rassen dat ik het weten ik ben een dekker nakken, ik ben een dekker Dat Zie je gaat dat beneden had lakken. Ben een jaloers, kan aan de vlekken? en niet verwonderd dus Ook je band wat stekken. Ik ga naar een festival, betalen hen al drie Ik stoor niet op dat vies, ik ben mijn ander starren mee Starfighter of Harky of Saas Flip We zitten in de loge, we een ratjes bier Verkomt de zondag binnen, met de pas van dag ervoor Jullie halen VIP's, maar wie toe behoort Het loopt niet eens gewoon een gang van Gip TV tot de de Doe maar een interview met mij, maar staan geen stomme vragen Over roddels of tenen En inderdaad, dat was Frans, kan u verzekeren Dat weet me, met allemaal een hoed Met een overal gewest Zie journalist of fan, Heb maar doe het is mest Op een guest nep de show, van hem man of daar te kust 10 seconden later en heel de line-up gekust. Zie heet er of niet, zie blood of zie geklet. Oh, brukje kraak of speed, Heb maar toen dat je aan bed. Ik ben het dikke nekken. Ik ben het je mezelf zo heen dat me nee had lekker. Ben een jaloers kan aan een vrekken. Zijn niet verwonderd dus dat ik band wat stekken. Ik zie nog wel van kraan en dan merken of de baan. Ik zit nog wel in de sport, maar ben het beu van altijd voor te baan. Wat de flik aan die laan, ik langer me een draan. Voor de zaar dat te zijn, maar al druk van de kraan. Zwart speelde door en rollen, beest dat hier de homo of bollen. Kom me los, lekker slechte kolen. ook voor die voeten volle. Ah, kom hier tegen je hem neer, ziet hem neer, soort mensen kunnen het al voetbal. Of ze een film is, dan maar advertenties rond jou. Flip Coliljoen, ik had hem toen ontzettend die betaald. Ah, zo wist hij de neer, wil je nu dat smeer? Voor kwam bij belangrijk voor hier dan porno voor een teer. Hoor je ook te neer, dus hoorde onderhoud, oh, maar doet die portefeuille, dacht ik, ik was die. ik ben een dikke nekker. Ik ben een jazz. Zelfs zo her dat mijn nee had lekker. Ben een jaloers kan aan een wrekken. Ze niet verwonderd dus, band wat stekken. Ik ben een dikke nekker. Ik kan een zo hek dat me nee had lekker. Ben een jolies kon aan de vlekken. Ze niet verwonderd dus, ook die band wat stekken. Ik ben een dikke nekker. Daarna is zo dik dat ik van boven naar mijn ja, is zo dead. Dat iedereen peest dat ik dolle van de voetbak en slecht hè. Ja, Mijn nek is zo dik dat mijn pas wat de panoramas is. Mijn nek is zo dik dat ik de hongersnood in Ethiopië kan oplossen met oud dagvlees. <laughs> nek hoor.